Eefje kunnen met het NOS-journaal. De gezamenlijke militaire in augustus zouden houden is geschrapt. De Zuid-Koreaanse autoriteiten zeggen dat de oefening wordt uitgesteld... en het Pentagon bevestigt dat. Direct na de top tussen Noord-Korea en de VS werd al duidelijk dat dit voornemen er was. Noord-Korea ziet de militaire oefening als bedreiging. De slachtoffers van de aanrijding bij Pinkpop zaten op een onverlichte weg. Dat zeggen twee ooggetuigen. Een taxichauffeur die gisternacht heen en weer reed... heeft het groepje zien zitten, deels in de berm, deels op de weg. Een dj bevestigt dat verhaal in het AD. Volgens de krant waren er die nacht geen verkeersregelaars meer op het stuk weg. Bij de aanrijding vielen doden. Drie mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bestuurder van het bestelbusje heeft zichzelf gemeld in Amsterdam. De 34-jarige man uit Heerlen wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Sociale werkplaatsen kunnen de bezuinigingen niet meer aan... blijkt uit onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. De rek is eruit, zeggen ze. Sinds een paar jaar is het Rijk minder gaan betalen per arbeidsgehandicapte. Bovendien komen nieuwe werknemers met een beperking... helemaal niet meer in aanmerking voor subsidie. In Miami is een bekende Amerikaanse rapper doodgeschoten. 20-jarige XXX Tentation werd in zijn auto van dichtbij geraakt. Over de toedracht van het schietincident is niets bekend... XXX Tentation brak vorig jaar door. De rapper had meer dan 8 miljoen volgers op Instagram. Het weer, veel bewolking, maar vanuit het westen ook wat opklaringen. Het is overwegend droog. Komende dag wordt het ongeveer 21 graden... met in de middag ruimte voor de zon.